Toen beleefden de Amerikaanse beurzen de slechtste dag voor kerstmis ooit... Een van de oorzaken was de kritiek van president Trump... op de leiding van de Amerikaanse Centrale Bank. Afgelopen dag nam hij wat van die kritiek terug. Demonstranten met gele hesjes hebben in België de snelweg A25 geblokkeerd... vlakbij Maastricht, waar de snelweg overgaat in de A2. Volgens regionale media hebben ze pallets op de weg gelegd... en die in brand gestoken. Automobilisten en chauffeurs die vanuit België richting Maastricht gaan... moeten omrijden. Een Nederlandse man is in Zuid-Afrika in de zee verdronken. Hij kwam met twee gezinsleden in een sterke stroming terecht. De andere twee konden worden gered, maar de man werd pas later dood uit het water gehaald. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse president Trump heeft met zijn vrouw Melania... een verrassingsbezoek gebracht aan Amerikaanse militairen in Irak. Volgens het Witte Huis zijn de twee laat op kerstavond naar het Midden-Oosten gevlogen is het eerste bezoek van Trump aan troepen in een strijdgebied. Er was geen ontmoeting met de Iraakse premier Mahdi. Volgens de Amerikanen kon dat niet vanwege de veiligheidsmaatregelen... maar volgens Mahdi was er oneenigheid over de opzet van de ontmoeting. Een Amerikaan van 33 is als eerste mens solo en zonder enige hulp Antarctica overgestoken. Colin O'Brady voltooide de tocht van 1500 kilometer over het Zuidpoolgebied in 53 dagen. O'Brady heeft de route afgelegd op skis, met zijn voorraden op een slee. Eerdere avonturiers die Antarctica doorkruisten... werden onderweg bevoorraad of gebruikten vliegers om zich te laten voorttrekken. Het weer koelt vannacht af tot min 4 tot plus 2 graden.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 Hear the snow crunch, see the kids bunch say she lacking the cheddar. If you ain't gonna love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> well, you gotta take dicks for. Uh. she broke my heart. When you taking the for, man? I don't care if she's down. I'm making peas, I make pounds. I don't wanna hear no words of advice. Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no gal off an Insta rude boy. She call me DM. Probably got a bag of man just cause the girls got then don't have your eye on her like Deli Alley. See the footwear, man, it ain't too shabby. Got a ting older than me, calling me daddy. Girl, calm down, it will be okay. Pulled up in a German in way. Them girls see the boy and get mad. Would've thought it was a picture from Tion Wayne. Big back, had to grab it like that. Gotta grab my Snapchat quick and snap it like that. Big 35, grabbing chicks like Barney. Slow down, stop catting like that. Gal on the way, that's it. No, I love an East African, that's it. VVS chain on my neck, that's it. I'm the rated legend, that's it. Better than she feeling. She lacking the bread or she lacking the cheddar. If you ain't gon' love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> when you gotta take dicks for, she broke my heart. When you taking the ball, <laughs> man? I don't care if she's down. I'm making peas, I made pounds. I don't wanna hear no words of advice. Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no girl off an Insta rude boy. She can't make me a mister. And them girls that slide in your DM. Probably got a bag of man on a weekend, no. We be getting points like a free throw. Dead girl trying to get the deed. no. See man and gal get to winking. Wait there, all up, bro, what you drinking? Oh, just chill, bro, it's juice I'm sipping. Underage, but I still be whipping. It's Drizzy and Cadet Cadet. We flip beast. don't forget, forget, don't forget, forget about me. Who's next up? Yeah, you know about me. I don't need no pro boys surrounding me. It's Drizzy and Cadet Cadet. Forget, forget. Why you trying to give me advice, bro? Try and mess up by your eyes, though should be on some big man things. You should be looking for shit. She looking better than ever, she feeling. She lacking the bread or she lacking the cheddar. If you ain't gon' love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't trying to be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> when you gotta take dicks for, uh, she broke my heart. When you taking the <laughs> for, man. I don't care if she's down. I'm making peas, I make pounds. I don't wanna hear no advice. Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no girl off an Insta rude boy. She can't make me a mister.